Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Bruins gaat zich actief bemoeien met het kiezen van een overnamekandidaat voor het failliete ziekenhuis in Lelystad. Zijn belangrijkste eis is dat de spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad beschikbaar blijven. Bruins hoopt dat de overnamekandidaten bereid zijn met hem het gesprek aan te gaan over hoe de overname moet verlopen. Hij denkt dat hij maandag hun bod binnen heeft, zodat hij woensdag een besluit kan nemen. Wie de overnamekandidaten zijn voor het ziekenhuis in Lelystad... wordt later vanmiddag bekendgemaakt door de curator. Een jongeman die ervan wordt verdacht dat hij deze zomer in Rotterdam een studente heeft verkracht en heeft geprobeerd haar te vermoorden, heeft voor de rechtbank een bekentenis afgelegd. De man van 18 volgde de vrouw naar haar woning, viel haar aan toen ze haar fiets wegzette. Ze raakte ernstig gewond, ze lag dagen in coma. De verdachte kon een paar dagen later worden aangehouden dankzij camerabeelden en een DNA-match. De man wordt ook verdacht van een aanranding diezelfde nacht... en enkele straatroven in de weken voor de verkrachting. Maar die zaken ontkent hij. Hij wordt onderzocht in een kliniek in Den Haag gaan stemmen op om een Pakistaanse vrouw... die is vrijgesproken van godslastering in Nederland op te vangen. Asia Bibi loopt in haar eigen land gevaar, vinden CDA en D66. De christelijke Pakistaanse was ter dood veroordeeld... omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Ze zat acht jaar vast. Deze week werd ze alsnog vrijgesproken. En dat leidde in Pakistan tot protesten van fanatieke moslims... die eisen dat de vrouw publiekelijk wordt opgehangen. In Pakistan kan ze geen kant op zeggen CDA en D66. In afwachting van haar vrijlating zit ze op een geheime locatie in Pakistan. Het weer. Alleen in het noorden valt nog een enkele bui. Verder zijn er flinke perioden met zon en het is ongeveer 11 graden. Vannacht wordt het kouder. In het oosten is er kans op nachtvorst. Morgen is er opnieuw veel zon en dan is het ook weer een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat file bij de Afritzaandijk 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A8 vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam nu 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Verkeer richting Hoorn kan beter omrijden via Haarlem en Alkmaar over de A4, A9 en de N242. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Juliana Dorp Zuid. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid via de parallelbaan.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 You'll say. I think I remember the film necklace to Tiffany. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, Well, that's the one thing we got.